Ze zijn tussen de 27 en 54 jaar. De mannen zouden het slachtoffer hebben belaagd nadat hij een kind onzedelijk zou hebben betast. Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nog in volle gang. Morgen wordt sectie verricht op de doden. De politie van Assen surveilleert vandaag extra in de buurt. Op de tweede dag van de G7-top in Biarritz in Zuid-Frankrijk... gaat het over economie, handel en veiligheidsvraagstukken. De verwachting is dat president Trump de andere landen zal vragen... hun economieën te stimuleren, onder meer door belastingverlaging... en het verlagen van heffingen op Amerikaanse producten. De andere landen willen dat Trump een eind maakt aan de handelsoorlog met China. Trump lijkt dat niet van plan te zijn. Hij noemt de handelspraktijken van China oneerlijk. Op de top in Biarritz zal de Britse premier Johnson... naar verwachting vandaag aandringen op verandering van het Brexit-akkoord. Johnson wil af van de Iers-Noord-Ierse backstop... en hij wil bij vertrek geen 43 miljard euro aan de EU betalen, maar 10 miljard. In Den Bosch is een couriersbedrijf overvallen... dat gespecialiseerd is in het thuisbezorgen van waardevolle reisdocumenten... zoals paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Rond half elf gisteravond drongen gewapende mannen het bedrijf Reviva binnen... en bedreigden het personeel. De overvallers gingen er volgens de politie met waardevolle goederen vandoor in een auto. Bij de overval in Den Bosch is niemand gewond geraakt. Dan het weer nog, zonnig en warm. In het binnenland 30 of 31 graden en op de stranden 27 of 28 graden. Maar op het strand is wat verkoeling door wind van zee. Ook morgen geregeld zon en 30 graden. Dinsdag is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er op de wegen naar de stranden, bijvoorbeeld op de N200 richting Zandvoort. Daar staat het vast tussen afrit Haarlem Centrum en Bloemendaal. De vertraging is 35 minuten. Werkzaamheden veroorzaken ook vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen een kwartier oponthoud tussen Amstelveen-Oost en knooppunt Holendrecht. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam 5 minuten vertraging voor Zaanstad-Zuid. En daar is het ook druk op de A7 van Horen naar Zaandam.